Gert met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van kinderporno neemt sterk toe. Vorig jaar kreeg de politie ruim 5500 tips, dit jaar zijn het er 12.000. Het zijn vooral meer meldingen over kinderporno op internet. Veel van die tips komen van een Amerikaans onderzoekscentrum... dat zich inzet voor vermiste en misbruikte kinderen. Dat het aantal meldingen toeneemt werd eerder al gezegd... door het meldpunt kinderporno op internet. Als het meldpunt vermoedt dat er sprake is van strafbare feiten... wordt de politie ingeschakeld. De herovering van de Iraakse stad Mosul op islamitische staat kan wel maanden gaan duren. De IS-strijders hebben zich ingegraven en de verwachting is dat de stad straat voor straat moet worden heroverd. Er leven naar schatting nog een miljoen mensen in Mosul die geen kant op kunnen. Wie weg wil loopt de kans dat hij wordt gedood door IS, wie blijft wordt mogelijk het slachtoffer van het oorlogsgeweld. De Iraakse strijdkrachten worden onder meer gesteund door Koerdische strijders. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen geven zo nodig luchtsteun. Nederland wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de busramp in een tunnel in Zwitserland vier jaar geleden. Bij het ongeluk kwamen 28 mensen om het leven, onder wie 22 schoolkinderen uit België en Nederland. Volgens Zwitserland verloor de chauffeur de macht over het stuur, maar de ouders van de slachtoffers denken dat hij met opzet tegen de tunnelmuur reed. Nederland vraagt bloedmonsters van de chauffeur op, zegt premier Rutte. De Australische tennisser Nick Kyrgios is door de spelersvakbond ATP voor drie weken geschorst. Ook moet hij een boete betalen van 25.000 dollar en moet hij aan de slag met een sportpsycholoog om zijn gedrag te verbeteren. Kyrgios krijgt de schorsing voor wangedrag tijdens een toernooi in Shanghai. Hij sloeg ballen bewust niet terug en maakte ruzie met iemand uit het publiek. Het weer in het noorden en oosten valt soms nog regen. Vanuit het westen klaart het op. Wel ontstaan er in de loop van de dag weer een paar buien. Het wordt 16 tot 17 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad eigenlijk alleen nog problemen op de brug bij Gorkum vanwege de versmalling daar. Het vrachtverkeer mag niet over de brug. Op de A27 vanuit Breda is de vertraging maar een paar minuten.